Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De partij van Pieter Omtzigt, NSC, heeft een einde gemaakt aan de formatiegesprekken. De partij zegt dat een meerderheidskabinet met PVV, VVD en BBB er niet komt. Omtzigt wil niet voor een microfoon reageren... maar sprak wel met politiek verslaggever Marleen de Rooij over zijn beslissing. Hij zegt dat het vooral te maken heeft met financiële stukken... die hij gisteren te zien kreeg. Uit die stukken zou blijken dat de overheidsfinanciën er een stuk slechter voor staan dan hem in beginsel werd voorgeschoteld. En hij vindt dat op dit moment zonder al die kennis er, er niet voldoende vertrouwen is om met deze andere vier partijen gesprekken aan te gaan om te kijken of er een kabinet te vormen is. En om echt iets te doen aan de bestaanszekerheid in Nederland. De andere drie partijen snappen niks van de beslissing van Omzicht. Zij zeggen dat ze juist goed in gesprek waren. Bijna een kwart van de gijzelaars die nog in Gaza worden vastgehouden... leeft niet meer, meldt de New York Times. De krant heeft een intern rapport van het Israëlische leger ingezien. De families van minstens 32 gijzelaars zijn op de hoogte van de overlijdens volgens het leger. De meeste doden zouden al zijn gevallen op 7 oktober bij de aanval van Hamas. De Amerikaanse presentator Tucker Carlson gaat de Russische president Poetin interviewen. Eerder waren er al beelden opgedoken van de conservatieve oud-medewerker van Fox News in Moskou. Nu bevestigt hij het interview zelf ook. Het is geen geheim dat de presentator pro-Poetin is. De Russische staatsmedia ontvangen hem daarom als een held. Je hoort een Russische journaalpresentator met daarover een Engelse vertaling van CNN. He zag Spartacus ballet at the Bolshoi Theater. Had lunch in a nice restaurant. Went for a ride around town. Rode the subway. He charged his smartphone via USB port and connected to a fast and free wifi-internet. Carlson werd vorig jaar ontslagen bij Fox. Hij deelde steeds vaker complottheorieën in zijn tv-programma's. Het weer, vannacht steeds meer regen, vooral in het midden en zuiden.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 Van harte welkom luisteraars bij weer twee uur tussen app en vloed. Easy listening muziek. De mooiste nummers komen weer voorbij. Allemaal welkom, ga er lekker voor zitten en geniet. Je bent het werk en de mensen moe. Eindelijk weer alleen.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 Eh, Can I Get There by Candlelight? Denken we natuurlijk aan Jan van Veen... die helaas eh, overleden is afgelopen week. En, ja, dat, prachtige eh, programma met mooie gedichten presenteerde... met een hele bijzondere stem, waarvan iedereen hem natuurlijk eh, volop kende. Dit zijn de buffoons uit Enschede. Let it be me. bekend van de Everly Brothers. <clears throat> Dit waren de buffoons uit Enschede. Ze bestaan nog altijd en zingen prachtig close harmony. Dit is zojuist kunnen horen. Het eerste verzoekje voor Petra Dillema. En Petra die is fan van de Carpenters. Nou, daar ben ik ook groot fan van. Petra, voor jou speciaal... I won't last a day without you. De Carpenters. Day after day, I must face a world of strangers where I don't belong, and that it's droll. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there. be without a friendly face, a lonely place. It's nice to know that you'll be there if I need you, and you'll always smile. It's all worthwhile when. last the day without you. Ik kan geen dag zonder jou. Nou Petra, als luisteraar kan ik ook geen dag zonder jou. Want eh, je luistert eh, de meeste weken gezellig mee naar het programma Tussen App en Vloed. Luisteraars, daar luistert u naar. Ik ben tot 12 uur bij u vannacht met eh, de mooiste muziek. En u heeft daar zojuist getuige van kunnen zijn. Petra, je bent een lady. Lady. I'm your knight in shining armor, and I love you.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 Kenny eh, Rogers. Eh, ook samengezongen met onder meer Dolly Parton natuurlijk. Dat is ook een beetje in die country scene. maar ja, een prachtige stem. Een warme stem, zoals dat heet. En, jammer dat hij niet meer onder ons is. En dat geldt voor al die zangers en zangeressen met een, een, warme stem die we nooit zullen vergeten. Majority One die ga ik draaien eh, speciaal voor Annemieke. Annemieke, jij vroeg om het nummer eh, Because I Love. Hier komt die speciaal voor jou. Because I Love. Majority One. Speciaal voor Annemieke Vos. Nou, Annemieke, ik hoop dat je daarvan hebt genoten. Ik had het net over eh, Kenny Rogers en ook over Dolly Parton. En eh, ja, als ik dan over Dolly Parton praat... dan moeten we dit ook even voorbij horen komen. You Are. Prachtig nummer. Vind ik zelf dan hoor. Ik ga er helemaal van fluisteren. seemed everything I'd ever hoped to find. That's what you are. Everything I'll ever want for mine is what you are. You are my thoughts when I'm awake, in my dreams when I'm asleep. You are the reason for my smile. You are the words I speak. Every role I play in life, you play the leading part. Everything I'll ever want or need is what you You are my everything. You are my daily sunshine. You are my evening star. Everything i ever hope to find is what you are. Everything I ever want for mine is what you het lijkt me dat toch fantastisch als je met een stem wordt eh, geboren. Zoals eh, de stem van Dolly Parton. Niet als man natuurlijk, dan moet je een wat andere <laughs> stem hebben. Maar, maar ik bedoel te zeggen, <clears throat> als je benaderd wordt met een prachtige zangstem... en je kan eh, schitteren, natuurlijk voor het publiek...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 Want eh, men is alweer begonnen op het strand met het opbouwen van de strandtent. En dat is al een goed teken, want eh, dat betekent dat men verwacht... dat er binnenkort weer eh, mooie dagen aan zitten te komen. Nou, dat kan bijna niet anders. We had Seasons in the Sun, ja. Terry Jacks was dat. Uh, wat gaan we doen? Oh ja, deze. Een dame die ook bijzonder hoog kan zingen ontzettend hoog gaan zien. Mini rapity, Loving You. Nou, die liefde draag ik vanavond uit naar al mijn luisteraars. Hoe vind je dat? shining through. And every time that we, ooh, I'm ontzettend hoog. <laughs> Ja, ik heb het ook wel eens geprobeerd. Eh, een fiets zonder zadel of zo. En dan, eh, nou, ik, ik, kan best een beetje hoog zingen. Met een beetje vastzet stemmetje. Maar uh, hoger, zo hoger zijn, nee, dat ga ik niet redden, luister. Dat ga ik niet redden. we gaan even naar een man, een echte man. Een van de beste zangers ter wereld, vind ik zelf. Ja, wie kan dat nou zijn, zult u vragen. Nou, dat is natuurlijk Tom Jones. Zelf zegt hij I am nothing. I who have nothing. Maar eh, voor mij heeft hij alles wat je in huis moet hebben als zanger. I, I who have nothing. I I who have no one adore you. prize your diamonds bright sparkling diamonds but believe me is tussen hemel en aarde. Als er toch meer is tussen hemel en aarde. Dan wil ik eh, in mijn volgende leven, ik geef het maar door aan degene die verantwoordelijk is eh, voor ons bestaan. Eh, dan wil ik als zanger ter wereld komen met een stem als Tom Jones. Olivia Newton-John mag ook goed doen, maar wel een meisje maken. I couldn't even see the not for you is vandaag dinsdag. Het is Ruby Tuesday. als het om het weer buiten gaat, het stormt. het regent hier. Eh. She would never say where she came from. Yesterday don't matter, cause it's gone. especially Ruud Jansen band eh, tientallen malen heb eh, meegezongen, moet ik zeggen. Want Ruud die zong de, de meeste liedpartijen. En dan was de tweede stem eh, was voor mij weggelegd. Meestal een wat lagere stem, want Ruud die kon heel hoog. Of die kan heel hoog. En ik, ja, ik, ik, ik, kan wel een beetje hoog, maar niet zo hoog. <laughs> Dus ik zong nog de tweede stem. Ja, Ruby Tuesday. Wij deden dan de Rolling Stones versie, ook mooi. Maar omdat Melanie uh, niet zo lang geleden is overleden... dacht ik van, ik ga ook wat van Melanie draaien. Ik hoop dat ik u daar een, eh, een plezier mee heb gedaan. You Make Me Feel Brand New. dan heb ik het over de stylistic natuurlijk. inderdaad gezegend. You are blessed. Als je iemand in je leven hebt die jou eh, het gevoel kan geven dagelijks dat je splinters nieuw opstaat. Hè? Helemaal nieuw gebakken eh, om een dag eh, te beleven die je nog nooit hebt beleefd. En die je ook nooit meer zal vergeten. Ik hoop dat u heel veel van die dagen mag beleven luisteraars. Ik ga even een verzoekje draaien voor mijn zoon. Want die is ja, fan van niemand minder dan de groep Supertramp. Hij, ik laat hem even de, de ik laat hem even dromen. Maakte in de jaren 80 een uh, live concert van ze mee in Ahoy in Rotterdam. Geweldig. Het, eh, klonk eh, in Ahoy net zoals op de cd. En ja, ze had ook een prachtige geluidscrew mee... met ja, de meest ideale geluidsinstallatie die een band of artiest maar ja, kan wensen. Om het zo maar eens te zeggen. Heb ik trouwens ook met Paul McCartney meegemaakt in het Gelkendoom in Arnhem. Eh, die had ook zo'n batterijgeluid mee. En, maar, en je, het, was, het was wel stevig, maar je kon even goed met elkaar praten. En dat heb je niet bij alle, artiesten die dan, eh, die dan optreden. Eh, Joke Westerberg. Joke, je hebt om Pearl Jam gevraagd. Met Just Breathe. Nou Joke, gewoon doorgaan met ademhalen. Hè? Leuk dat je luistert. Uh, helemaal aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Daar hou ik van. Yes, I understand that every life must end As we sit alone, I know someday we must go on. Yeah, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks they got one, yeah, others they got none. Stay with me, y'all. let's just breathe. sins, never gonna let me win on. Under everything, just another human in on. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. see? Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face. Oh, oh nothing you gave and nothing you would take on. Nothing you would take, everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say? knows this more than me I come clean nothing you would take, everything you take. till I you on the other side. Ja, geweldige keus. Joke, dankjewel. Ja, Joke is überhaupt eh, eh, een warmer supporter van eh, ZFM Zandvoort. Ik moet eigenlijk ZFM zeggen. We mogen geen ZFM meer zeggen. ook onze hoffotograaf, want ze stuurt ons regelmatig ook een actuele foto toe als we in de studio zitten. Bijzonder. Bedankt daarvoor je ook en voor de support elke week weer. De aankomende vrijdag natuurlijk weer de Boys Are Back in Town. Een driedurig, drie uur durig programma eh, in de ochtend. Ik eh, ga tot 12 uur door met eh, het programma tussen app en vloed. en dan moet ik eh, het dat ik snel thuis kom. Ik woon in Bloemendaal. Dat is ongeveer een kwartiertje rijden van hier als het mee zit. En dan eventjes een uurtje of eh, zes en een half slapen. Gaat de wekker weer af. En dan deze kant weer op. En dan eh, ga ik de week doorzagen. Duifzaag de week door. Een programma met allemaal gouden oude nummers. En ja, wel, wat, wat ja, steviger of vlotter als het easy listening repertoire. Maar wel heel gezellig en ook nog wat cabaret tussendoor. Dat morgenochtend vanaf 8 uur.